Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Israël heeft formeel excuses aangeboden aan Egypte... voor het doden van zes Egyptische politieagenten in augustus. De doden vielen bij een schietpartij aan de grens tussen Israël en Egypte. Israëlische veiligheidsagenten waren op zoek naar een groep militanten... die aanslagen hadden gepleegd in het zuiden van Israël. De dood van de politieagenten leidde tot woedende reacties in Egypte. Israël had eerder gezegd de schietpartij te betreuren... maar wilde de zaak onderzoeken alvorens verontschuldigingen aan te bieden. De PvdA vindt dat de vader van prinses Maxima niet aanwezig mag zijn als prins Willem-Alexander wordt ingehuldigd als koning. Kamerlid Recour zei in Nieuwsuur dat de betrokkenheid van Jorge Zorregieta bij het Argentijnse Videla-regime nog altijd gevoelig ligt. Hij wees op de recente aangifte tegen Zorregieta voor misdaden tegen de menselijkheid. Bij privé-aangelegenheden is zijn aanwezigheid geen probleem, maar een inhuldiging is een publieke zaak, zei Recour. Zijn partijleider Cohen zei vorig jaar dat Zorregietta na al die jaren misschien wel welkom is bij de inhuldiging. De kwestie komt waarschijnlijk vandaag aan de orde in een debat tussen premier Rutte en de Tweede Kamer. De Nationale Overgangsraad in Libië zegt dat Mutassim Gaddafi is opgepakt. De vijfde zoon van de Libische leider had een rol als veiligheidsadviseur van het regime van zijn vader... en was ook luitenant-kolonel in het leger. In Nederland is hij vooral bekend vanwege zijn contacten met het fotomodel Talita van Zon. Volgens de overgangsraad hield Mutassim zich schuil in Sirte. Hij zou zijn aangehouden toen hij de stad in een auto probeerde te ontvluchten. Er zaten ook anderen in de auto, onduidelijk is nog of dat familieleden waren. Volgens de raad wordt Mutassim in Benghazi verhoord. Het weer, vannacht in het noorden en midden van het land kans op mist. Lokaal kan de temperatuur dicht bij het vriespunt komen. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist en breekt de zon door. Het blijft droog, met maxima van 14 tot 16 graden.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 Got you playing, got you praying to the voice inside you. I saw you swaying there. you wanna be secret conversation. You were crying. Paul McCartney, hij is dan eindelijk in het huwelijk getreden. Nou, afgelopen weken waren er al diverse berichten dat het zou gaan gebeuren... want hij had inmiddels aangifte gedaan bij eh, de burgerlijke stand in eh, Londen... waar het allemaal moest gebeuren. En uiteindelijk is het dan gebeurd. Nancy Sheffel is de eh, nieuwe mevrouw McCartney... En zondag gebeurde het allemaal. En na afloop van de huwelijksplechtigheid is er een feestje geweest... in de achtertuin van Paul McCartney de buren hebben dat niet zo leuk gevonden, want het ging nogal een beetje lang door. En zoals een goede muzikant betaamt ging dat ook gepaard met eh, de nodige volumes... daar waar het ging om het maken van muziek. Eh, de buren belden de politie en die hebben uiteindelijk eh, aan de deur geklopt van de McCartney's... en gevraagd of het iets zachter kon. Paul McCartney, je hoorde nog eens een keer met The World Tonight... de plaat die in 1997 maakte met producer Jeff Welkom, dit wordt het tweede uur van de nacht. Ging het anders ook met in dit uur aandacht voor een De Wereld Draait Door recording. Ik heb voor je klaar liggen Velasky met een eerbetoon aan Joni Mitchell... en Anneke van Giersbergen die een liedje van U2 zal gaan zingen. En verder is er nog een eigen opname uit het grote giel vond hij mocht de afgelopen week uit Engeland Emily Sandy ontvangen. En al eerder ontving hij in zijn programma Sherry Ann. Maar daarvan draai ik nog eens een keer de plaat om namen Sherry Ann. weken geleden, toen kwam deze blad uit. En eh, toen dacht ik van, oh, wat klinkt het leuk. Lijkt wel eh, jaren 60, reggae en bij nadere informatie... bleek dat eh, Sherry Ann in het verleden mee heeft gedaan aan The Voice of Holland. <laughs> maar dat programma zie ik nooit. <laughs> Eén keer naar gekeken, maar ik vond het heel langdradig. Dus dat laat ik maar aan me voorbij gaan. En goed talent, dat kom ik dan toch wel tegen, zoals deze Sherry Ann. En je hoorde haar met Try My Love. Afgelopen week toen ontving Geel Beelen in het ochtendprogramma... de uit Engeland afkomstige zangeres Emily Sandy. Die heeft op dit moment een hit met haar liedje Heaven. En op de vroege ochtend werd daar een hele bijzondere versie van dat Heaven gespeeld. Emily Sandy hoort haar begeleid door een gitarist en een celliste. moeten we wel de goede <laughs> versie hebben. Ik heb eventjes een eh, verkeerde versie gepakt van dat uh, Heaven van eh, Emily Sandy... wat op dit moment in de hitparade staat. En ik ga nu op zoek naar de juiste versie inderdaad. Want die heb ik uiteindelijk aangekondigd en die wil ik ook laten horen. En die was ook heel bijzonder om te horen. Die even bijzondere versie van... Emily Sandy met die celliste en die gitarist. Hier komt ze. Thank you. bij de vader op Radio in En je hoorde de stem van Emily Sandy, begeleid door een hele virtuoze gitarist en een celliste. En ze zong aan het begin van deze week op de vroege ochtend... in het ochtendprogramma van Giel Beel op 3FM haar hit Heaven. Zo dadelijk de Elgins, maar eerst aandacht voor een one-hit wonder. Hier is Fiction Factory. geluiden van de Elgins. Heaven Must Have Sent You 1966 was dat. En 1979 is het nog eens een keer eh, gecoverd, dit Heaven Must Have Sent You... door een van de Pointer Sisters, Bonnie Pointer. Die probeerde daar toen eh, succes mee te oogsten. Maar de beste versie blijft toch deze uit de jaren 60 van The Elgins. Een compositie van Brian Holland en Lemond Dozier. De volgende compositie is van Joni Mitchell en het wordt gecoverd door Faye Lofsky. Daar moet je moed voor nodig hebben. Want iets van Johnny Mitchell coveren, dat vraagt durf, dat vraagt moe, dat vermoedt dat vraagt kunde. Velasquez deed dat en je hebt dat afgelopen zaterdag kunnen zien... in de Wereldstrijd Door Recordings. Hier is ze met Just Like This Train. I'm always running behind the time Just like into town with a break complaining. I used to count lovers like railroad cars. I counted them on my side. Lately I don't count on nothing. I just let things slide. And the station shunting cars, boxcars banging in the yards. Jealous love is gonna drive me crazy. Can't find my goodness. I lost my heart. I set out looking for a cause or a strong cat without claws or any reason to resume. And I found this empty seat in this crazy, crowded waiting room. Everybody waiting. Old man sitting on his bags, women with that teased up kind of hair, kids with the jitters in their legs, and those white, white open stairs, and the kids got Cause I lost my heart. Ja, dit is niet zomaar een liedje. Dit is eh, poëzie op eh, muziek. En dan ook nog eens een keer van een eh, niet zo voor de hand liggende structuur. Velasky die waagde zich daaraan. En je hebt het afgelopen zaterdag kunnen zien in de Wereld Draait Door recordings. Je hoorde een compositie van Joni Mitchell door Velavsky uitgevoerd. Just Like This Train. Later dat uur hoor je Anneke van Giersbergen uit die Wereld Door recordings... met een liedje van U2. En dit is van een man die morgen 71 wordt. Hier is hij met aan zijn zijde Frida Payne. Een nieuwe single, Cliff Richards. Try. Try to break you down at least a thousand times. There's an emptiness inside me when you're far away that I can't erase. And I go insane till I see your face and I shout. Cause the silence when you're gone is way too loud. Got to get my head together cause I'm not okay. I'm just not the same. I'm just trying to make it. You're my everything, and I can't stop my heart from racing. I need you here by my side. I feel the walls closing in. Baby, you're saving a life. One kiss out of You're the one that picks me up when I'm down. When the trials and tribulations of life get hard, deep inside my heart, I let down my guard. You're the light in the dark, so stay. You're the reason why I make it through the day. There's a storm raging inside me when you're far away that I can't escape and I go and sing till I see your face and I can't stop my heart from racing. giving up because you're saving a life. I need you tonight, baby. You're saving a life. Don't ja, die wordt morgen 71. Eh, en er is net nou een eh, nieuwe cd van de man verschenen... onder de, titels, onder de titel Solicious. En daarop eh, duetten met, zoals Wim Zonneveld het vroeger zei... de gekleurde medemens. je kan Cliff Richard daar horen met onder andere Dennis Edwards... Brenda Holloway, Candy Staten, Roberta Flack, Denise Williams, Billy Davis Jr... Louis Simpson, uh, eh, Candy Staten. Nou, in ieder geval... Uh, dit is een <laughs> heel bijzonder album geworden. En dit is in ieder geval in Engeland de eh, single geworden. Cliff Richard samen met Frida Payne. En het nummer dat heet uh, Saving Alive. Ik ga je meenemen naar de jaren 50. Dit is uit 1953. Prima. Oh Marie, oh Marie, oh Marie, oh Marie. In your arms, I'm longing to be, longing to be. Mmm, baby. Baby, tell me you love me. Tell me you love me. Kiss me once while the stars shine above me. Shine above me. Hey, hey, Marie. Hey, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. In your arms, I'm longing to be. Longing to be. Oh. me you love me. Tell me you love me. Hey, Marie. Hey, Marie. Hey, Sammy. Come here, boy. Where, Marie? Where, Marie? Where, Marie? Quando sono? Ci pensa per te. Fama di me. Fama di me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter?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 carnival with calypso songs philosophical. klassiekers uit eh, de jaren 50 hoor je. Afgelopen weekend was ik in een eh, hele gezellige kroeg... en daar hoorde ik ineens eh, Louis Prima voorbij komen. Toen had ik van, dat is leuk. <laughs> Dan ga ik ook nog eens een keer in de nacht draaien. Bij deze is dat dan gebeurd. Oh Marie uit 1953 hoorde je van Louis Prima. bekend is hij vooral geworden met zijn Buena Sera. Vervolgens had je Harry Belafonte. De man leeft nog steeds, eh, is inmiddels 84 jaar... en zo'n uh, acht jaar geleden heeft hij besloten om te stoppen met zijn eh, carrière. Nou, dat mocht ook wel, als je inmiddels hoogbejaard bent. Maar hij ziet er nog steeds patent uit voor zijn leeftijd. En van hem hoorde je uit 1957 Island in the Sun... Diezelfde titel werd ook gebruikt door Weezer. In 2001 toen verscheen van hun een groen album. Tenminste, de hoes was helemaal groen. En op die cd werd meegewerkt door Mickey Welsh. En dat brengt ons bij de sterfgevallen van de afgelopen week. Afgelopen zaterdag werd hij eh, doodgevonden in een hotelkamer. We hebben dat meer meegemaakt in de geschiedenis van de popmuziek. Mickey Welsh maakte al jaren geen deel meer uit van Weezer. Hij is in 2001, nadat die cd verscheen van hun, uit de band gestapt in verband met eh, psychische problemen en hij werd kunstschilder. Diezelfde dag overleden er ook meer muzikanten. Een van de Nederlandse grootheden op de Altsaxe, dat is Piet Noordijk. De meest uiteenlopende vormen van jazz en dichte muziek heeft hij weten te brengen op zijn alt saxofoon van bebop jazz tot eh, experimentele jazz, maar ook hele traditionele easy listening. Luister maar eens een keer naar een track van zijn album Piet Plays Sinatra, songs van Frank Sinatra. Just one of those things. Sachs. Afgelopen zaterdag is zij heen gegaan. 79 jaar oud, je hoorde Piet Noordijk. Een track van het album Piet Plays Sinatra... dat in 2002 verscheen en je hoorde Just One of Those Things. Dan nog aan het voor een pianist die wat minder bekend is in ons land. Roger Williams, de naam van de man, heeft maar liefst 116 albums gemaakt. 87 jaar oud is hij geworden, de pianist... En hij is in eigen land vooral bekend geworden voor wegens een easy listening spel. Virtuoos klinkt het allemaal, maar als je het beluistert met weinig bezieling... desalniettemin toch 116 albums op zijn naam. Roger Williams... you soort eh, muziekjes hoor, dan moet ik altijd denken aan hele chique hotels, hoogpolige tapijten en eh, nou ja, dat soort dingen allemaal. Hoor je dit soort muziek wel op de achtergrond? Wie weet heb je dat ooit wel eens een keer op de achtergrond gehoord. Als je in zo'n heel chic hotel geweest bent, de Piano, het pianospel van Roger Williams. 87 jaar oud geworden, afgelopen zaterdag overleden. En in zijn carrière maakte hij maar liefst 116 eh, albums. Je hoorde van hem Toepasselijk voor de tijd van het jaar, Autumn Leaves. Ik neem u weer mee naar afgelopen zaterdag die tv-uitzending van De Wereld Draait Door Recordings. Daar was ze dan, Anneke van Giersbergen met haar gitaar. In het verleden maakte ze deel uit van The Gathering. Tegenwoordig is ze solo Anneke van Giersbergen. En in de uitzending van De Wereld Draait Door Recordings zong ze van You Too, All I Want Is You. You say... you want. Diamonds in a ring of gold, you say you want. dat was er voor Anneke van Giersbergen. En je hebt dat afgelopen zaterdag kunnen zien in de Wereld Draait Door Recordings. Dat was trouwens het eh, eerste gedeelte van die serie, de Wereld Door's recording. Want aanstaande zaterdag op Nederland 3, op de late zaterdagavond vanaf een uur of elf... dan kun je kijken naar het tweede deel. En in het volgend uur, dan laat ik je hier in de nacht klinkt anders dingen horen die je aanstaande zaterdag kan zien. Zo kan je bijvoorbeeld eh, het volgende uur luisteren naar Jan Dulles en Jaap Kwakman van de 3J's. Die gaan iets eh, doen van Van Morrison. En wat ik ook nog voor je heb klaar liggen, dat is eh, Stevie N die een liedje van Bob Dylan gaat zingen. Nou, dat is allemaal het volgend uur. Je hebt nu in ieder geval Anneke van Giersbergen nog eens een keer kunnen horen met All I Want Is You. Uit het oeuvre van... U2. Nou, dan heb je op donderdag eh, altijd de hele aantrekkelijke cultuurkaternen... Eh, van de diverse dagbladen, met daarin de filmrecensies... die doorgaans de moeite van het lezen waard zijn. En als je dan doorbladert, dan heb je op een gegeven moment... een eh, halve pagina of soms iets meer, die zwart-wit pagina's... of die zwart-witte advertenties met daarop namen van artiesten... die binnenkort in het land gaan optreden doorgaans zijn dat eh, klinkende namen, maar af en toe heb je ook zoiets van... Eh, wat is dat? Ze was een van de advertenties afgelopen donderdag. Eh, zo'n zwart-wit kaartje met de naam Bombino. Bombino, nog nooit van gehoord. Dus ik ben maar eens gaan googlen, Spotify'en en dergelijke. En achter Bombino zit een hele virtuoze gitarist die ook nog mooi kan zingen. Hij komt uit Afrika, uit de buurt van de Sahara en de Sahel. En dit is hem. En hij komt in Nederland toe voor optreden. Bombino. En je hoort van hem Tapsek Dalet. Tapsek Dalet, de Jerama. فاسما تبسق دادين جرامان ساسرين فاسما sinin ahito sanan wayda mun samiran tap sakdalin yaman sasarin fasim dalin jeraman sasarin fasirin